Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je krijgt waarschijnlijk iets meer geld voor je spaarcenten. Twee van de drie grote banken in ons land verhogen de rente een beetje... naar 1,5 en 1,25 procent. Klanten die hun spaargeld voor een langere tijd vastzetten... krijgen meer rente. Die kan boven de 2 uitkomen. Ook kleinere banken hebben vaak een hogere rente. Er zijn vanmiddag vijf mensen uit de Nederrijn bij Verenen in Gelderland gehaald... Volgens de politie kwamen eerst twee mensen in het water in de problemen... mogelijk door kou of door een sterke stroming. Toen drie anderen hen wilden helpen, ging het ook mis. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht voor een check. Peter Gillis mag op zijn vakantiepark in Arnhem geen eten en drinken meer verkopen. Van de burgemeester moet het restaurant en de snackbar op het park direct dicht. Je wilt als overheid geen foute ondernemers faciliteren, zegt hij volgens de regionale omroep. Gillis is bekend van de SBS-serie Massa's Kassa en wordt vervolgd voor belastingfraude. En mensen die ziek zijn en niet meer beter worden... nog één keer een leuke dag laten beleven. Dat doet stichting Ambulancewens. Vandaag was een mijlpaal. De 20.000ste wens werd vervuld. De directeur vertelt hoe het 16 jaar geleden allemaal begon. Eh, mijn vader eh, die werkte bij de ambulancedienst. Uh, doordat hij een keer een patiënt van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis moest brengen. En die werd er gezegd van maak hem eventjes tussendoor. Nou, toen heeft mijn vader aan die meneer gevraagd, is er iets wat u graag wil doen? En het bleek dat die meneer altijd kapitein geweest was op een schip. En hij wilde gewoon nog één keertje varen. Nou, dat hebben we voor die meneer geregeld. En die meneer werd daar zo blij van en zo dankbaar was hij. En wij hadden zoiets van, nou dit is zo makkelijk, hier moeten we iets mee gaan doen. En dat deden ze. De 20.000ste wens was iemand die graag nog een keertje bij de Nijmeegse Vierdaagse wilde kijken. Het weer, vannacht kans op een bui, morgen wisselvallig, af en toe wat regen, maar ook een zonnetje.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 Oh, oh. No es que se poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Oh, hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué.